Tijdens de verkiezingen van gisteren in Nigeria zijn 16 doden gevallen door aanslagen van Boko Haram. De terreurgroep nam op verschillende plaatsen stemmers onder vuur. Vrijdagavond vielen al zeker 25 doden toen Boko Haram een dorp aanviel. Veel stembureaus in Nigeria zijn ook vandaag nog open, omdat gisteren niet iedereen aan de beurt kwam door administratieve problemen. Vannacht is de zomertijd ingegaan. De klok ging vooruit van 2 naar 3 uur. Het idee is dat de zomertijd energie bespaart... doordat het s'avonds langer licht blijft. Maar het onderzoek blijkt dat het effect minimaal is... omdat er s ochtends juist meer energie wordt verbruikt. Eind oktober gaat de klok weer een uur terug. De co-piloot die een toestel van Wings liet neerstorten had niet alleen psychische klachten, maar ook oogproblemen. Daardoor was zijn toekomst als piloot mogelijk in gevaar, schrijft de New York Times. Een stewardess die naar eigen zeggen een relatie heeft gehad met de piloot omschrijft haar ex als een gekwelde man. Hij zou in zijn slaap vaak hebben geroepen we gaan eraan. BBC-directeur Tony Hall is met de dood bedreigd omdat hij Jeremy Clarkson heeft ontslagen, melden Britse media. De populaire presentator van het autoprogramma Top Gear werd woensdag de laan uitgestuurd omdat hij een producer had mishandeld. Kort na het ontslag kreeg de BBC-directeur een e-mail met een doodsbedreiging en sindsdien wordt zijn huis in Oxfordshire dag en nacht bewaakt. Nederlands elftal heeft gisteravond op de valreep met 1-1 gelijk gespeeld tegen Turkije. De gelijkmaker viel in de blessuretijd door een schot van Snijder via het lichaam van Huntelaar. Daardoor blijft Oranje derde in de groep met een reële kans om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar. Er komen nog vijf kwalificatiewedstrijden en bondscoach Guus Hiddink zegt dat hij het Nederlands elftal nog wel aan de praat krijgt. Het weer bewolkt en periode met regen, vooral vanmiddag. Daarbij waait het flink, aan de kust zelfs stormachtig, windkracht 8.